Haar advocaat zegt tegen RTL dat de politie op oudejaarsavond... drie keer bij Aisha is langs geweest naar aanleiding van een tip. Ze was al die tijd thuis en werd om kwart voor twaalf uiteindelijk aangehouden. Pas vanmiddag kwam ze weer vrij.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 Mijn naam is Mario Zandvoort er ook in 2016 zijn we het hele jaar weer bij Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. En natuurlijk het in het tweede uurtje normaal gesproken DJ Maas met Global House Daar nou, is er ook eh, dit jaar weer bij. Alleen vandaag niet. Natuurlijk DJ Cavaschelli uit, eh, uit Italië is erbij. Maar nu eerst de Thank God Is Weekend Mix. De jaarmix van eh, DJ Mark. En hij heeft weer een hele mooie mix van gemaakt. En straks in het tweede uurtje hoe je DJ... DJ Barry ook oud vriend van de show met zijn jaarmix. Maar nu eerst dus de Thank God It's Weekend Yearmix. This is the Thank God It's Weekend 2015 Yearmix. Powered by Drive-In Discotheque Pleasure Beats. It's Weekend's 2015 Year Mix. Powered by Drive-In Discotheque Pleasure Beats. its Weekend 2015 Year Mix, powered by Drive-In Discotheque Pleasure Beats. When the days are gone. loved. dan gaat eyes? Is this disguise gonna play out? How many times, how many times we had laid out? You can't decide how to divide what you laid out. Mm-hmm. In all the lines you drew. You didn't find what you set out to, set out to, set out to, set out to, set out to, set out to, set out to, set out to, set out to, set out 2015 year mix.